Morat Wakili met het NOS-journaal. De betrekkingen tussen Algerije en Spanje hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Het kantoor van de Algerijnse president verbreekt de vriendschapsband... die 20 jaar geleden is gesloten met Spanje. De oorzaak van de spanningen is een meningsverschil over de status van de westelijke Sahara. Net als Nederland staat Spanje achter de autonomieplannen van Marokko voor de geannexeerde regio... tegen het zere van Algerije dat onafhankelijkheidsbeweging Polisario steunt. Algerije verwijt Spanje een niet terechtvaardige draai. Rusland heeft zijn greep op kritische publicisten die zich uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne verder verstevigd. Een rechtbank in Moskou bepaalde dat politiek activist Vladimir Karamurza langer blijft vastzitten. Tegen een onderzoeksjournalist die naar het Verenigd Koninkrijk is uitgeweken is een strafzaak geopend. Beiden worden beschuldigd van het delen van nepnieuws over het Russische leger. Ze gebruiken ook het door Rusland verboden woord oorlog over de strijd in Oekraïne. Er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een vuurwerkverbod. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen met een nieuwe wet alle consumenten vuurwerk verbieden. Vanavond was er een debat in de Kamer over het wetsvoorstel en volgende week wordt erover gestemd. Maar nu is al duidelijk dat de meerderheid van de Kamer een vuurwerkverbod niet ziet zitten. Het Nederlands voetbalelftal heeft in de Nations League de uitwedstrijd tegen Wales met 2-1 gewonnen. Teun Koopmeiners zette Oranje aan het begin van de tweede helft op voorsprong. In blessuretijd maakte Wales 1-1, maar door een doelpunt van Wout Weghorst won Nederland toch nog. En dan het weer. In het noordoosten valt eerst nog wat regen. In de rest van het land zijn er opklaringen met lokaal een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen af en toe zon en in het oosten kan smiddags nog een bui vallen wordt dan 18 tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend meer zon en ook iets warmer.